Mensen durven zich niet aan te melden als burgerhulpverlener uit angst om fouten te maken bij reanimatie. Dat zegt de Hartstichting na onderzoek. Die zegt dat die angst onterecht is omdat niets doen bij een hartstilstand altijd fataal is. Burgerhulpverleners zijn belangrijk omdat ze in de regel sneller ter plekke zijn dan een ambulance. De actiegroep Extinction Rebellion wil volgende maand de A2 bij het vliegveld van Maastricht blokkeren. En dat doen ze tegen de honderden privéjets die daar landen voor een kunstbeurs. Volgens de groep zijn die vervuilend en vliegen die ook leeg heen en weer naar Luik... omdat er in Maastricht niet genoeg parkeerplek is. De familie van de vermiste bekende Amerikaanse tv-presentatrice... is nu officieel uitgesloten als verdachte. Volgens de politie is de familieweg simpelweg slachtoffer. Wie er wel achter de ontvoering zit, is niet bekend. De vrouw verdween ruim drie weken geleden. Hoewel de bloedsporen zijn gevonden, gaat de politie er nog altijd vanuit dat ze leeft. En er is een nieuw record langs de Polonaise van de wereld. En die is voor Veldhoven, dat tijdens carnaval Rommelgat heet. Er liepen 1315 mensen mee op het parkeerterrein. En daarmee was het oude record verleden tijd, meldt Omroep Brabant. Het nieuwe record moet officieel nog wel worden goedgekeurd. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht buien, een kans op hagel of natte sneeuw. Het is niet kouder dan min 1. Later overdag geregeld buien, dan maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op Slam. When I'm alone, love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in a bed till the morning comes. is a banquet on which we feed. Slam. Don't we try to love we don't miss never. Yeah, yeah. Last night things got a little bit crazy. Pulled up doing about 180. Life goes fast, so there ain't no maybes. Yeah, yeah. Just give me that sunset, give me that ride. Give me them stars out, four wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me them real ones, ones I know. Do a little two step, do not see dough. Turn it up loud, bringing that crowd. Take it up high, then drop it low. We do this every Now when you're celebrated, raise that glass, we're all here waiting. Yeah, yeah, just give me that sunset, give me that ride, give me that truck, that four-wheel drive, taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me the real ones, ones I know. Do a little two-step, do-see-do, turn it up loud, bring in that crowd, take it up high, then drop it low. We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one-horse rodeo. I think you know when we pull up, green lights our show. I 들어주는 걸 너는 내 별이자 아예 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby underground. I don't need my drugs. We could be more to Nieuw. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Alan Walker, Not Home. Nobody's home. Thomas Newson, Bad Habit. muziek ontdek je op Slam. Jason Derulo, Sexy for Me. Too sexy for me. for me. music. Calvin Harris and Kasabian. Release the pressure. Slam.